Raymond Seré met het NOS-journaal. De Oekraïnse regering heeft de Europese Unie en de NAVO ertoe opgeroepen de schendingen van het bestand in Oost-Oekraïne te veroordelen. Het staakt het vuren wordt redelijk nageleefd, maar in de Baltsevo, waar een belangrijk spoorwegknooppunt ligt, wordt zwaar gevochten. De pro-Russische rebellen zeggen dat ze de stad hebben veroverd. Het Oekraïense ministerie van Defensie erkent dat een deel van de stad in handen van de rebellen is, terwijl elders in de stad man tegen man gevechten gaande zouden zijn. Pas als de Grieken formeel vragen om verlenging van het steunprogramma kan er met hen verder worden gepraat, zegt de voorzitter van de Eurogroep Dijsselbloem. Gisteren mislukte het overleg in Brussel over het Griekse schuldenpakket. De Griekse minister van Financiën Varoufakis stemde niet in met de voorstellen van de Eurogroep. Hij zei dat het bestaande hulpprogramma deel is van het probleem en niet van de oplossing. Vandaag waren de Europese ministers van Financiën opnieuw bij elkaar. De Griekse minister Varoufakis herhaalde dat er de komende dagen een oplossing moet komen. Het Franse Openbaar Ministerie vraagt in de zaak van Dominique Strauss-Kaan om vrijspraak. De voormalige IMF-topman staat terecht voor deelname aan seksfeesten met prostituees. Volgens de OM was Strauss-Kaan niet degene die de seksfeesten organiseerde. Ook profiteerde hij er niet van en heeft hij er niet voor betaald. Het OM trekt daarom de conclusie dat DSK niets strafbaars heeft gedaan. De gesprekken tussen de vakbonden en VND hebben niets opgeleverd. FNV en CNV stoppen met onderhandelen en wachten nu op een vonnis van de rechter in het kort geding dat ze hadden aangespannen. De bonden vinden dat het winstdelingsplan, waarmee het concern de loonsverlaging voor het personeel wil verzachten, onvoldoende perspectief biedt. De rechter had de partijen tot morgen de tijd gegeven om eruit te komen. Maandag doet die uitspraak. En dan het weer vanavond en vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5 graden. Het wordt mistig. Morgen lost de mist in de ochtend op, dan wordt het zonnig met temperaturen rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A1 richting Amersfoort voor Diemen 3 kilometer. Richting Amsterdam bij Eembrugge 5 en voor Muiden-Oost 5 kilometer na een ongeluk. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaartaquaduct 4 kilometer. Bij Hoogmade 3 kilometer. bij Zoeterwoude ook 3 kilometer. Op de ring A10 tussen Duivendrecht en knooppunt de Nieuwe Meer 5. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn 3. En tussen Hooggraven en knooppunt Oude Rijn 3 kilometer op de parallelbaan. Verder tussen Reewijk en Zevenhuizen 3 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord 7 kilometer vanaf de afrit Berkel en A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. Bij Rotterdam de A20 naar Gouda voor de Bresseplein 4. En voor Moordrecht 6 kilometer.